Jij wil met vier mijn duurde, jij trouw met zang mijn leed. Jij erst aan den wielen huurde, erken nog die kweef op vreed. Die toeken wat op ranoren, en over de

Annie en couple en greve, så lenge Gud himmelen blå. Mitt